Deze Duitse journalist legde gisteravond bij op één uit hoe ze daar naar ons land kijken. Nou ja, verbijsterd. Helemaal verbijsterd. En denken, waar zijn ze eigenlijk mee bezig? kijk, als je uit Nederland komt naar Duitsland, dan vragen ze niet meer: kom je uit Nederland of kom je uit Holland? Wat ze ook graag zeggen. Maar dan zeggen ze: kom je uit het hoog hoogincidentiegebied? Heeft te maken met het hoge aantal besmettingen in ons land. Vanaf vandaag gelden ook de nieuwe kleurcoders voor landen in Europa om reizen makkelijker te maken. Alle vermisten van de flatramp in Miami zijn terecht. Een maand na de instorting van het gebouw werd vannacht nog een lichaam gevonden. Het dodental staat nu op 98, zegt de burgemeester van Miami. 98 victims have now been identified, including 97 victims who were recovered from the collapse and one person who passed away in the hospital. Waardoor de flat instortte is nog niet duidelijk. Wel was al gewaarschuwd dat de fundering was beschadigd door lekkages. De coronaregels voor Nederlandse sporters op de Olympische Spelen in Tokio worden strenger, zegt RTL Nieuws. Een zaal om te relaxen in het Olympisch dorp gaat op slot. En ook de indoor trainingsruimte mag niet meer worden gebruikt. Over een uurtje is er een persconferentie over de coronagevallen in Team NL. Normaal is het er rond deze tijd van het jaar superdruk... en wordt er geklaagd over toeristen die voortuinen binnenwalsen en bewoners lastigvallen. Maar dit jaar is Giethoorn, het Venetië van het noorden, super rustig. Merken ook deze toeristen in eigen land. Ja, het is lang niet zo druk als anders hier. Nou, het viel wel op dat er inderdaad eh, eh, ja, gewoon minder nationaliteit hier rondvaren. Maar ja, ik vind het wel prima zo. De opvallendste afwezigen zijn de Chinezen die met selfie-sticks in de hand een tochtje maken over het water. En die blijven voorlopig nog wel even weg, verwacht deze ondernemer. Omdat in het kader van de corona mensen toch zo min mogelijke eh, bewegingen maken die niet noodzakelijk zijn. En daarbij hoort een uitstapje aan Gieten, met uitzondering misschien van een studiereis of een zakelijk bezoek eh, hoort daar zeker niet bij. We hoeven de Chinezen trouwens niet helemaal te missen. De Chinese expats die in Europa wonen komen nog wel gewoon, maar dat zijn er een stuk minder.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 Noord- en Zuid-Korea hebben een akkoord gesloten over het heropenen van de communicatielijnen en het verbeteren van de betrekkingen. De hotline tussen de twee landen is vanochtend getest. Op de Olympische Spelen in Tokio heeft judoka Jules Fransen verloren in de kwartfinale. Ze maakt via de herkansing nog wel kans op brons. Frank de Wit plaatste zich niet voor de kwartfinale. Hij verloor van zijn Duitse tegenstander. En het weer. Eerst op veel plaatsen droog en wat zon. Later weer buien met hagel, onweer en veel regen. En het wordt ongeveer 22 graden. state of mind Oh yeah, oh yeah, a place I never thought I'd find Oh yeah, oh yeah, believe me, I would never lie I'm not giving you up, I won't give you up I'm getting higher and higher, the skies are falling Desire, desire, fire my goal.